Ze moeten onder meer na twaalf maanden behandeling een aanvraag kunnen doen voor begeleid verlof. Het verlofbeleid voor TBS'ers is een tijd geleden aangescherpt na een reeks van incidenten. De voorgestelde versoepeling maakt deel uit van een verbeterplan van vijf punten. De klinieken benadrukken dat de strenge toetsing blijft. De VN-vredesmissie in Congo heeft te weinig gedaan om de massale verkrachtingen van vrouwen en meisjes te voorkomen. Dat zegt het plaatsvervangend hoofd van de VN-vredesoperaties in een rapport aan de VN-veiligheidsraad. In dorpen in het oosten van Congo werden in de maanden juli en augustus meer dan 500 vrouwen en meisjes verkracht. Volgens de topdiplomaat van de VN is de Congolese regering verantwoordelijk voor de veiligheid van haar burgers. Maar is ook de VN-vredesmissie tekortgeschoten. In de Verenigde Staten groeit het verzet tegen het plan voor een Koranverbranding van een Amerikaanse dominee. De dominee van een kleine kerk in Florida wil daarmee het signaal afgeven dat de islam een gewelddadige godsdienst is die mensen onderdrukt. Minister Clinton heeft het een schandelijk plan genoemd. Christelijke, islamitische en Joodse leiders hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd zich zorgen te maken over de anti-moslimwaanzin in de VS. Bij het Centraal Station in Den Haag, waar een gebouw van de architect Rem Koolhaas had moeten komen, wordt tijdelijk een plein ingericht. De bouw van het kantorencomplex in de vorm van een M werd een paar weken geleden afgeblazen vanwege de economische crisis. Om toch iets moois te maken van het braakliggende terrein komen er bankjes en plantenbakken. De aankleding van het tijdelijke plein gaat een half miljoen euro kosten.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 He's a loser, but he still keeps on trying.